Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Mensen met long-covid kunnen vanaf vandaag terecht bij een speciaal meldpunt. Het RIVM wil meer weten over de klachten... om zo mee te kunnen denken over behandelingen of andere oplossingen... die het leven van patiënten een beetje makkelijker kunnen maken. Pascal is blij dat het meldpunt er nu is. Ze heeft long-covid en dat heeft haar hele leven veranderd. Alles passen, meten, plannen. Doe één ding per dag. En dan eh, moet ik weer rusten beperkt leven is het. Ja, is niet leuk, hè? Nee, <laughs> nee zeker niet. Er zijn zo'n 100.000 mensen met zware long-covid. Zij hebben bijvoorbeeld nog altijd last van zware vermoeidheid... of zijn snel buiten adem. Fatbike-bestuurders zouden een brommerrijbewijs moeten halen... en tijdens het rijden een helm op hun kop moeten doen. Dat vindt de VVD. Een Kamerlid van die partij zegt in het AD dat ze zich zorgen maakt... over de vele ongelukken met fatbikes. Zij vindt dat die e-bikes onder de brommerregels moeten gaan vallen... dat je anders kunt wachten op de eerste doden. In Brussel zijn gisteravond drie topfuncties verdeeld. Het ging verrassend snel. Ursula von der Leyen mag nog vijf jaar door als baas van de Europese Commissie. De premier van Estland wordt de nieuwe buitenlandchef... en een oud-premier van Portugal wordt de nieuwe voorzitter van de Europese Raad. Dat is een overleg van regeringsleiders van de lidstaten. De benoemingen moeten wel nog worden goedgekeurd door het Europees Parlement. En het ging er vannacht. Ouderwets hard aan toe tussen Joe Biden en Donald Trump. De twee gingen voor het eerst in debat in aanloop naar de presidentsverkiezingen van later dit jaar. Een handje kon er niet af en ook daarna gingen ze er hard in. He's not equipped to be president. You know it and I know it. This is a guy who says Hitler's done some good things. I'd like to know what they are. The good things Hitler's done, that's what he said. I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either. This guy has no sense of American democracy. Trump en Biden noemden elkaar de slechtste president uit de geschiedenis. In september nemen ze het weer tegen elkaar op in een tweede debat. Het weer nog een droge dag met vanochtend nog wat wolken. Daarna trekt het bijna overal open en is er veel zon. Het is wel een stukje koeler dan afgelopen dagen.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 Vanaf nu geldt er een importheffing voor eieren uit Oekraïne van ongeveer 1 eurocent per ei. Bedoeld om oneerlijke concurrentie tegen te gaan. Sinds het begin van de oorlog mocht Oekraïne landbouwproducten vrij exporteren. Maar de export van eieren vertienvoudigde daardoor. De Amerikaanse president Biden en zijn uitdager Trump hebben elkaar in hun eerste verkiezingsdebat allebei de slechtste president uit de geschiedenis genoemd. Ze vielen elkaar inhoudelijk hard aan, maar ook persoonlijk. Het weer, eerst nog veel zon, later wat stapelwolken.